12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amstelveen zijn omwonenden van de Sint-Urbanuskerk... aan het begin van de avond geëvacueerd vanwege een grote brand in die kerk. De brand is inmiddels onder controle... maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Bewoners van twee woningen mogen nog niet terug naar huis. Een groot deel van de kerk aan de rand van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Syrische staatsmedia melden dat het leger van president Assad... een aantal Israëlische raketten heeft onderschept. De raketten zouden in de buurt van het vliegveld van de hoofdstad Damascus zijn neergehaald. Het Israëlische leger wil, net als bij eerdere meldingen, niet reageren op de berichten. In mei en juli claimde Syrië ook al dat het raketten uit Israël had neergehaald. De afgelopen jaren zou Israël een paar keer in Syrië wapentransporten hebben bestookt van Hezbollah. Die beweging vecht samen met president Assad tegen opstandelingen in Syrië. Bij een protest van Turkse bouwvakkers bij een vliegveld bij Istanbul... zijn honderden mensen opgepakt. Dat meldt de Turkse vakbond. Duizenden arbeiders demonstreerden voor betere werkomstandigheden. Ze zeggen dat het werk niet veilig is, dat ze hun salaris niet op tijd krijgen... en dat het eten slecht is. Volgens de vakbond zijn bij het werk aan de luchthaven sinds 2015... zeker 27 bouwvakkers omgekomen door ongelukken of gezondheidsproblemen. Eind oktober moet de luchthaven bij Istanbul al in gebruik worden genomen. In de eredivisie blijft Ajax in het spoor van koploper PSV. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-0 van FC Groningen... onder meer door twee doelpunten van Huntelaar. Op de ranglijst staat Ajax twee punten achter op PSV... dat eerder op de avond met 7-0 won van ADO Den Haag. Verder eindigde Willem II tegen Excelsior in 2-2...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 106.9. go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh, some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like mini me.